uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NWS op 3. Feyenoord heeft een historische wedstrijd achter de rug. De Rotterdammers wonnen net met 3-2 de klassieker in de Johan Cruijff Arena. Lucharel Geertruida is de naam die supporters nog jaren zullen onthouden. Want hij maakte kort voor tijd het beslissende doelpunt voor Feyenoord, zag onze commentator. Bij de eerste paal van Lekker gaat erin. Daar is de goal van Geertruida. Lucharel Geertruida zorgt Feyenoord hier misschien wel voor het eerst in 18 jaar de winst in Amsterdam uit een hoekschop. Gebeurt het? Ja, door de overwinning loopt Feyenoord uit op Ajax. De Rotterdammers staan aan kop en hebben een voorsprong van 6 punten op Ajax. De Amsterdammers kunnen in theorie nog landskampioen worden, maar die kans is wel heel erg klein. Het is trouwens voor het eerst sinds 2005 dat Feyenoord op bezoek bij Ajax de klassieker weet te winnen. De president van Zuid-Afrika wil niet zeggen of hij Poetin laat arresteren als de Russische president deze zomer op bezoek komt. Tegen Poetin is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Het internationaal strafhof wil hem voor de rechter laten komen vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. En een man uit Amerika voelt zich behoorlijk opgelicht. Hij huurt met zijn gezin een luxe appartement in de staat New York voor 1900 dollar per maand. Maar in plaats van luxe is het een rommeltje, vertelt hij op TikTok. Sometimes the lofts uh, um, elevators don't work. Uh, but you know, it's luxurious. Hey, look, it, I got a bed in the elevator right now. I love the bats that live in my luxurious apartment. Allerlei apparatuur doet het niet en er zitten vleermuizen in het hele gebouw. Hij dacht met die TikTok wat druk te kunnen zetten op de eigenaar om het huis te verbeteren. Maar het tegendeel gebeurt. Hij krijgt een brief dat hij zijn huis uit moet vanwege dat filmpje. De man is nu bezig met een rechtszaak tegen de huisbaas. Het weer, waar het niet bewolkt is, koelt het flink af. Een graad of drie is het vannacht. Morgen een grijs dagje met in het noorden wat regen. En het wordt 8 tot 12 graden.